7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Oost-Libische stad Benghazi zijn bij een bomaanslag bij een winkelcentrum... drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. Vanwege het aanstaande offerfeest was het erg druk in en om het winkelcentrum. Op het moment dat een konvooi van VN-voertuigen langsreed... ging de autoboom af. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Benghazi is de machtsbasis van generaal Haftar... die twee derde van Libië in handen heeft. In het huis van de man die een aanslag wilde plegen op een moskee bij Oslo... is gisteravond een dode vrouw gevonden. Ze was een familielid van de man die eerder op de dag gelovigen... in de Al-Noor-moskee aanviel. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De schutter werd overmeesterd door de moskeegangers. De man die de aanslag wilde plegen is een witte man van een jaar of twintig... en komt uit de buurt van de moskee. Hij had twee geweren en een pistool bij zich... en droeg een kogelwerend vest en een helm. Volgens de Noorse politie handelde hij alleen. In China zijn zeker 28 mensen verdronken door de orkaan, orkaan Lekima die over het land trok. Bij de stad Wenzhou was een rivier geblokkeerd na een aardverschuiving en dat veroorzaakte een overstroming. Meer dan 100 mensen raakten ingesloten door het water. 20 mensen worden nog vermist. Lekima kwam gisteren ten zuiden van Shanghai aan land. Meer dan een miljoen mensen waren vanwege de komst van de orkaan geëvacueerd.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 This guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can't tell.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 not, I'll just die.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 Lift me high above you have Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 there's no disguise, so I could open up my mind. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 ZFN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 泪眼。